Lot met het NOS Journaal. Een harde brexit de brexit 0,7% van het nationaal inkomen op achteruit gaan. Alleen Ierland wordt met een verwachte daling van 4% nog harder getroffen. En ook Groot-Brittannië zelf zal zo'n 4% moeten inleveren, denkt het IMF. De Amerikaanse president Trump wil president Poetin dit najaar uitnodigen voor een bezoek aan de VS. De nationaal veiligheidsadviseur John Bolton is al met de Russen in gesprek over een ontmoeting. Trump en Poetin hadden eerder deze week al een ontmoeting in Helsinki. Toen spraken ze af dat hun adviseurs contact zouden houden. In de Rotterdamse haven is voor zeker 7 miljoen euro aan kobalt gestolen. Het gaat om een partij van 114 ton die lag opgeslagen in een beveiligd pakhuis. De kobalt is een zeldzame grondstof die wordt gebruikt voor batterijen in onder meer elektrische auto's en tablets. De regering van Curaçao betreurt de uitspraken van minister Blok ten zeerste, omdat Blok ook namens het Caribisch deel van het Koninkrijk spreekt. Blok zei eerder op een besloten bijeenkomst dat hij geen land kent waarin mensen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven. Het eiland spreekt dat tegen, juist de diversiteit maakt het eiland krachtig, schrijft de regering. In Zutphen is een amulet uit de 17e eeuw gevonden. De amulet is gemaakt van een zilverlegering en heeft een diameter van ongeveer 5 centimeter. Volgens de gemeente zijn dit soort amuletten bijzonder. Ze werden gedragen als bescherming tegen bijvoorbeeld ziektes of ongeluk. De tekens en teksten op de amulet zijn moeilijk leesbaar... maar archeologen denken dat er christelijke en astrologische tekens en namen op staan. Het weer, het is vrij helder. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Overdag is het op veel plekken vrij zonnig, maar er ontstaan ook wat stapelwolken. En in het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen, mogelijk met onweer.